Maar hij houdt vast aan het beleidsprogramma waarop hij is gekozen. Dat zei hij in zijn eerste officiële State of the Union. Obama verdedigde zijn steunmaatregelen om het financiële systeem te redden. Van het geld dat de banken terugbetalen wil Obama miljarden steken in het bevorderen van de export en het steunen van kleine bedrijven. Banengroei noemde hij de belangrijkste prioriteit in 2010. Om de staatsbegroting op orde te krijgen worden de federale uitgaven vanaf 2011 drie jaar lang bevroren. Met uitzondering van de uitgaven voor de nationale veiligheid, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Verder is Obama vastbesloten de hervorming van de gezondheidszorg door te zetten. In Luik zijn de lichamen geborgen van zeven mensen die woonden in het appartementencomplex dat gisternacht instortte. Gistermiddag werd een meisje van 13 gewond onder het puin vandaan gehaald. Het aantal gewonden kwam daarmee op 21. Twee van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis omdat nog steeds niet duidelijk is hoeveel mensen er precies in het gebouw waren, wordt de hele nacht verder gezocht. Het appartementengebouw in het centrum van Luik stortte gisternacht in na een gasexplosie. Afgelopen weekende werd in de buurt van het flatgebouw een gaslucht gemeld, maar de brandweer en het gasbedrijf konden toen volgens de burgemeester geen lek vinden. De afgezette president van Honduras, Zelaya, is in ballingschap gegaan. Na een verblijf van vier maanden in de Braziliaanse ambassade in Honduras... vertrok hij per vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek... om vervolging in eigen land te voorkomen. Op de luchthaven namen een paar honderd aanhangers afscheid van hem. Met het vertrek van Zelaya is een einde gekomen aan een politieke crisis... die zeven maanden heeft geduurd.